Putten met het NOS-journaal. Bij het Beatrix ziekenhuis in Gorkum zijn geen nieuwe besmettingsgevallen bekend, zegt een woordvoerder. Het ziekenhuis heeft een bezoekers- en opnamestop... omdat een patiënt die in het ziekenhuis heeft gelegen besmet bleek te zijn met het coronavirus. Van de artsen en patiënten die contact hebben gehad met haar zijn nu vier testresultaten binnen. Tien testen staan nog uit. Hoe lang het ziekenhuis in Gorkum nog dicht blijft is onduidelijk. Van een aantal patiënten in kritieke toestand en kinderen wordt per geval bekeken of er bezoek mogelijk is. Ook worden mensen onder voorwaarden uit het ziekenhuis ontslagen. In de woning in Boksmeer is het lichaam van een man gevonden. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. Door wie de man is gevonden is niet duidelijk. Toen de politie bij de woning aankwam, was er niemand anders binnen. Er wordt naar sporen gezocht in de woning... en rechercheurs zijn in Boksmeer een buurtonderzoek begonnen. De taxichauffeur die gisteren werd aangehouden na de ontsnapping van twee TBSers is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, zegt het Openbaar Ministerie. Gistermiddag ontsnapten twee TBS'ers uit de kliniek Kijverlanden in Portugal bij Rotterdam. Bij de ingang stond een taxi en daarmee gingen de verdachten er vandoor. Na een achtervolging over de A15 werd de taxi bij Kesteren in Gelderland door de politie klemgereden. Een van de verdachten werd bij een vuurgevecht door de politie doodgeschoten. Bij abortusklinieken moeten vrouwen die een abortus willen en demonstranten beter worden gescheiden, vindt het Humanistisch Verbond. De organisatie pleit voor bufferzones. Vrouwen voelen zich nu vaak geïntimideerd door betogers die fel tegen abortus zijn. Het weer, regen, vanmiddag even wat droger, maar later weer regen. Een matige zuidenwind en het wordt ongeveer 8 graden. Na vandaag wat zon en soms buien, middagtemperatuur ongeveer 8 graden. En de nachten zijn vrij fris. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeersupdate van de in Noord-Holland vooral vertraging op eh, de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Muidenberg en Naarden staat 5 kilometer file. zijn twee rijstroken dicht. Andere kant op richting Amsterdam. Tussen Baarn en Naardenvesting vesting 10 kilometer en 25 minuten vertraging.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 Ik ben tot 10 uur bij je en we tellen nog steeds af. 62 dagen, 13 uur, 51 minuten en 23 seconden tot de Formule 1. Up he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us. If we notice when we look up sometimes, they said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come, young teachers burgemeester van Zandvoort.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 En daarvoor hoor je de nieuwe Alicia Keys hier bij ZFM, waar het kwart over negen is. En daartussendoor hoor je nog onze burgemeester, David Monenburg. En weer de burgemeester nog een keer horen. Luister dan hier naar dit programma, naar Goedemorgen Zandvoort. Want ook daar zit de burgemeester in en dan vertelt hij over de rol van de gemeente bij het coronavirus. Dat straks om 10 uur hier bij ZFM. ZFM staat op. Ja, en dan is het tijd voor Formule 1 nieuws natuurlijk. Afgelopen week was er, eh, waren de testen van de nieuwe wagens. En er is, eh, na afloop was er een persbijeenkomst met Max. En eh, ja, is hij er klaar voor? Dat is de grote vraag. En dat hoor je zo. Hier in het gesprek met Max Verstappen. Vond ik wel weer even lekker hoor. Het leek een beetje op kwalificatie. Hè? Hup, naar binnen, hup, banden en gaan. Pushen. Nou ja, we hadden natuurlijk nog wat, weinig tijd en eh, we hadden nog wat banden over. Dus eh, ja, dan eh, gewoon een nieuw setje erop de hele tijd. En ehm, is wel fijn om, om, om te doen. Op die banden had ik natuurlijk ook nog niet gereden. Ik had heel veel op die witte banden gereden. Um, dus iets meer grip van die banden is wel fijn. Ook dan gaat hij lekker nog hè? Ja, natuurlijk. Kijk, hoe zachter de banden, hoe beter dat gaat en hoe beter dat alles, dat alles aanvoelt. Eh, maar natuurlijk, iedereen zag je wel vandaag, gingen, die kant op om wat snellere rondetijden te rijden. Maar ik mag gewoon tevreden zijn. Was dit ook het plan voor de laatste middag? Ik had het idee dat je misschien wel ook wat longruns nog wilde doen. Of is het op het laatst veranderd, het plan voor vanmiddag? Nee, totaal niet. Nee, dat, eh, daar was ik wel een beetje klaar mee na vorige week. Dus eh, was gewoon goed. We hebben natuurlijk niet, niet zo heel, heel, heel veel ronden gereden vandaag. Maar dat was ook nooit echt de planning.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 ja, Camilla Cabello, my oh my. En daarvoor hoor je een Stappen afloop van de testversies of de testraces met zijn nieuwe wagen in Spanje. Gaan wij lekker door met Blondie hier bij ZFM waar het 20 over 9 is. Heerlijk om die weer eens te horen. Ja, moet je nou richting Amersfoort over de A1... Eh, doe dan rustig aan of blijf even thuis... of hou in ieder geval de verkeersinformatie in de gaten... want er is een groot ongeluk gebeurd... en er is meer dan een half uur vertraging op de A1... bij nader richting eh, Amersfoort. Dus kijk even voordat je vertrekt. Gaan wij door met muziek hier. De nieuwe van Raccoon. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan... Misschien vindt ze je wel leuk En jij haart is dus elkaar en je kan een beetje lachen daar Er is altijd een keuze Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus Het is al laat toch snel kapot Heel het leven op de schop Op zoek naar een droomverhaal En ik zoek mee en voel me rot Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even ZFM waar het bijna half tien is. Ja, en als we het dan over nieuwe platen hebben... dus één plaat heeft iedereen op gewacht. Vijf jaar nadat ze het laatste nummer opgenomen heeft... is er opeens een nieuwe plaat. Liana La Havas. Vorige week woensdag ging die online en het ontplofte. Bittersweet is de nieuwe plaat van Liana La Havas. En je hoort hem hier bij ZFM. Goedemorgen. all Friday, and he couldn't get through. If we're good tomorrow, does that make it true? Not completely. We're picking that fight every day. Oh, this shit's going nowhere is hem. De nieuwe Liana La Havas. Bittersweet. Hier bij ZFM. Waar het twee over half tien is. Ja, en half tien, dan weet je het hè. Dan is het weer tijd voor... Eh, jazz is niet eng hier bij ZFM. En op zaterdag hebben we een nieuw jazzprogramma. Lekkere lichte jazz. En vandaag draai ik ook in dat thema draai ik een plaat van Matt Bianco en de New Cool Collective. En dat sluit een beetje aan bij het Formule 1 gevoel hier in Zandvoort. Want het is nog 62 dagen, 13 uur, 27 minuten en 8 seconden tot de Formule 1. En we draaien daarom even kijken hoe die precies heet. Dancing Easy. En Dancing Easy, dat thema ken je. Want dat was vroeger het thema van Martini Sport Racing. Nou, ben je weer helemaal bij. Hier bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Close your eyes and you'll find when the rhythm takes over your mind. in a new world. Me and you, girl, dancing easy. naar het circuit Wild. Aanstaande zaterdag is er een... Ja, dat heet dan de finale van de Winter Endurance. Je kunt er gratis heen. Er zijn dan de eerste trainingen om 10 uur. Vanaf half 12 wordt er geraced. En om 4 uur is dan de finish. Gratis op het circuit Zandvoort. Aanstaande zaterdag. De Zandvoort Reborn. ZFM Sultan. Sultans of Swing. 1978 alweer. Ik weet nog dat ik als klein kereltje naar dat concert ben geweest van Dire Straits. En dat was heel speciaal, want Dire Straits was een van de eerste die digitaal opgenomen hadden. En eh, dat werd gesponsord toen destijds door Philips. En dat was de introductie van de cd. En dat was echt magisch. Dat gebeurde allemaal rondom het concert van Dire Straits in de jaren 80. Goed, wij gaan weer terug naar 2020 met de weekend. Nieuwe plaat, hier is die Binding Lights. ZFM staat op. Het is kwart voor tien hier bij ZFM. Buiten 5 graden op de officiële ZFM thermometer. Het blijft grijs. Het is wel droog. Maar een beetje grijze, saaie dag. Ja, en dan is er nog die andere datum. 2 april. 2 april komt de nieuwe James Bond uit. En ook hier in Zandvoort in het Circus zal die te zien zijn. Meteen vanaf de tweede. En de titelsong is gemaakt door Billie Eilish. En die is goed. En die hoor je hier nu bij ZFM. should have known I'd leave alone Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair. saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? No Time To Die. Vanaf 2 april ook in Zandvoort te zien. De nieuwe James Bond. Gaan wij door met de nieuwe plaat van Chris Cross Amsterdam. Samen met Tino Martin. Het is geen meezinger, maar hij is wel leuk. Hier is hij. Amsterdam half negen. Aan de bar met z'n tweeën. Net een hapje gegeten. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ik doe iets fout zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee. Zo gaat het Cross Amsterdam hier bij ZFM waar het 8 voor 10 is. Ja, en dan nog 62 dagen tot de Formule 1 en 75 tot de Eurovisie Songfestival. En ja, weet je wat? Ik weet al wie er gaat winnen. Wil je het ook weten? België, La Belgique, 12 points. Release me. en dat is hem. De winnaar volgens mij van het komende Songfestival ik De inzending voor België. Goed, is het bijna tien uur. Mijn tijd zit er weer op. Zometeen na tien eh, een herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En meteen om tien uur daarna is dus die, eh, dat interview met onze burgemeester. En dan gaat het over de rol van de gemeente bij het coronavirus. Om twaalf uur weer lunch met Dolly samen. En dan vanavond die extra uitzending rondom de Rob Acta Awards. Vanaf 8 uur praat Jaap Koper je helemaal bij in een extra live uitzending van Alternative FM.